ben een weekje naar Parijs geweest en elke avond werd het één groot feest. De Moulin Rouge was het kloppend hart en dat gevoel dat was wel heel apart. Franseses waren daar in overvloed. Ik heb daar ook een mooie meid ontmoet. En wat ze zei ben ik vergeten, maar ik heb haar wel mademoiselle Minet. Even opgelet. Ik denk aan jou toujours. Ga op de Franse toe. Mademoiselle Minet. Zoek een beetje pret. Kom zie, kom zie, kom zang.